Dik Hark met het NOS-journaal. In Nederland wordt jaarlijks bij steeds meer mensen kanker. Dat komt vooral door de vergrijzing. In 2010 waren er 100.000 nieuwe gevallen tegen ruim 70.000 mensen in het jaar 2000. Borst, darm, huid, long en prostaatkanker komen het vaakst voor. Het aantal mensen met huidkanker is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, naar ruim 13.000. Bij vrouwen komt steeds vaker ook longkanker voor. Het aantal mensen met kanker boven de 85 stijgt het hardst. Een overvaller die ruim een jaar geleden in een supermarkt in Moerkapelle overleed... is waarschijnlijk omgekomen doordat hij van een trap viel en niet door een klap van een voorwerp. Dat stelt het OM op basis van onderzoek op het lichaam. Bij de overval in december 2010 werden de eigenaar en zijn zoon in een kantoor boven de winkel opgesloten. Maar ze konden zich bevrijden en gooiden een gereedschapskist naar de overvallers. Een van hen viel van de trap en overleed later aan hersenletsel. Volgens de OM is er geen bewijs dat hij door de gereedschapskist werd geraakt. In Brussel begint rond deze tijd een nieuwe eurotop over het permanente reddingsfonds voor de euro. De regeringsleiders staan voor de taak om maatregelen te nemen om de groei te stimuleren en banen te scheppen en tegelijkertijd de nationale schuld te verminderen. Op de eendaagse top wordt een voorstel van Duitsland voor een striktere begrotingsdiscipline besproken. Bij het politiebureau in de Gelderse plaats Els zijn tot nu toe 70 aangiftes binnengekomen van vandalisme. De meeste mensen hebben schade aan hun auto. Afgelopen weekend hield de politie twee jongens aan die ervan worden verdacht dat ze in de nacht van zaterdag op zondag zeker 80 auto's hebben vernield. In Bemmel en Haalderen. Volgens getuigen trapten ze spiegels van de auto's af en sloegen ze de ruiten in. 50 mensen deden aangifte via internet. En de overige 20 kwamen naar het bureau waar een speciale hoek was ingericht voor de schadegevallen. Het weer dan nog. In het zuiden lichte sneeuw. Vanuit het noordoosten opklaringen met temperatuur rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer. Met overdag lichte en s'nachts matige vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.